Meijer met het NOS-journaal. In Amsterdam woedt een grote brand in de Vondelkerk. De brand ontstond in de toren, die is inmiddels ingestort. De brandweer waarschuwt voor een enorme vonkenregen die in een groot gebied neerslaat. Omliggende woningen zijn ontruimd. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Burgemeester Halsema is aangekomen bij de Vondelkerk... noemt de brand verschrikkelijk... De Vondelkerk was tot 1977 in gebruik als katholieke kerk. Tegenwoordig zit er een concertzaal en worden er kantoorruimtes verhuurd. Op een industrieterrein in Hillegom woedt een grote brand in een vuurwerkverkooppunt. Er komt veel rook vrij. Omwonenden zijn opgevangen in het gemeentehuis. Het Rode Kruis is aanwezig om de gedupeerden op te vangen. Er zijn twee NL-alerts verzonden om de hulpverleners ruimte te geven. Volgens de Nederlandse politiebond is er tijdens de jaarwisseling ongekend veel geweld gebruikt tegen de politie en hulpverleners. Voorzitter Nina Kooijman schrijft op X dat ze zelf al drie keer is bekogeld met vuurwerk tijdens haar dienst in Amsterdam. En dat ze meldingen krijgt van collega's uit het hele land. De andere politiebond, ACP, meldt op X veel meldingen te hebben ontvangen van politiecollega's en boa's die tijdens hun dienst zijn bekogeld met vuurwerk. De winnaars van de oudejaarstrekking van de staatsloterij moeten de hoofdprijs delen. Die is gevallen op twee halve oudejaarsloten. Die zijn verkocht in Amstelveen en Nuenen. De winnaars ontvangen allebei 15 miljoen euro belastingvrij. Volgens de staatsloterij zijn dit jaar 7,9 miljoen oudejaarsloten verkocht. dat is een record. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken bewolkt en droog. Alleen in het noorden trekken enkele buien over. Minima liggen rond 4 graden in het noorden tot rond het vriespunt in het midden en zuiden.